Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland deze zomer iets meer buitenlandse toeristen dan vorig jaar. Vooral Duitsers en Belgen zijn van plan om hun zomervakantie in Nederland door te brengen, zegt het Bureau voor Toerisme. De komende paar maanden vieren naar verwachting 2,6 miljoen mensen hun vakantie hier. Dat zijn er 50.000 meer dan vorig jaar zomer. Dit jaar gaan wel minder Nederlanders op zomervakantie. In totaal 9,8 miljoen Nederlanders hebben een vakantie in binnen- of buitenland geboekt. 200.000 minder dan in de vorige zomervakantie. In de Amerikaanse staat Colorado moeten steeds meer mensen hun huis uit vanwege de hevige bosbranden. Sinds het vuur zaterdag uitbrak zijn 32.000 mensen geëvacueerd. Het vuur bedreigt de buitenwijken van de stad Colorado Springs en de drukbezochte campings bij de berg Pikes Peak, een van de toeristische trekpleisters. Door de branden is al 2500 hectare bos in de as gelegd. Door de hitte, zo'n 38 graden en de sterke wind, krijgt de brandweer het vuur nauwelijks geblust. De grote woningcorporaties zijn al in 2003 gewaarschuwd voor de gevaren van speculatie met derivaten. De corporaties hebben niets met die waarschuwing gedaan. Dat zegt directeur Van der Molen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting in een interview met het AD. Een aantal woningcorporaties is in financiële problemen geraakt door speculatie. Vestia verloor meer dan een miljard euro. Het fonds, de toezichthouder op de corporaties, schreef bijna tien jaar geleden een alarmerend rapport. Volgens Van der Molen deden corporaties er toen alles aan om strenge regels over speculatie tegen te houden. De overheid, beleggers en bouwers slaan de handen ineen om iets te doen aan de leegstand van kantoren. Ze ondertekenen vandaag een convenant, dat moet leiden tot minder leegstand. Per regio zal worden bekeken of het zinvol is nog te bouwen en op welke plek. Verder kan de sloop van panden voor een deel worden betaald uit een nieuw fonds waarin alle partijen geld storten. Het weer, eerst bewolkt en plaatselijk wat regen. Vanmiddag op veel plaatsen droog en hier en daar zon. Het 18 tot 23 graden. Dit, was... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. En die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blaakem 3 kilometer. Richting Amsterdam bij de afrit Bunschoten ook 3. Op de A4 daarna richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 8 kilometer. Bij Zoeterwoude is de rechte reishoek dichter staat een vrachtwagen stil. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 4. Op de A9 ook maar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 3 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Knopen de Nieuwe Meer en Geuzenveld 3. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 7 kilometer.